kijk me aan. Zeg Mary Lou, ik hou van jou en hoe. Daarom Mary Lou, van nu af aan laat ik jou Mary Lou niet meer gaan. Ik zag jou in Besant Street en je kende mij nog niet. En ik, oh ik wist alles al van jou. je doet. Maar ik had zo weinig moed om jou te zeggen wat ik zeggen wou. Hey, hey, hallo Mary Lou. Kijk me aan, zeg Mary Lou, ik hou van jou en hoe. Waarom Mary Lou? Van nu af aan laat ik jou. stond, bleef ik staan met open mond, want oh je was nog mooier dan ik dacht. Jij bracht mij totaal van streek, toen je in mijn ogen keek, en daarom klonk mijn stem misschien wat zacht. nothing beyond.